Dit is 24. Ik ben niet dom dom. Zij doet echt alles, echt alles voor Louis Vuitton, dom. Vandaag ga ik naar stad, ik heb zin in mijn zak zit op bom Zij vindt niet erg, ze weet ik ben jong Komen van ver, maar nu ben ik patroon Moet het, die dom perion En is hij niet met ons, is hij een Batiman Yeah, blakka, aangenaam Ik heb me nieuwe pata, niet eens aangedaan Ik kijk me zwakker. ik heb stamina En is hij niet met ons, is hij een Batiman Yeah, pauw, movie, viral Ik heb die tijd op, les net de Bible. Listen Pauw, movie, viral. Ik hou die tijd op, the Bijbel. Oh, ik ben big boy knap, hoe heet jij baby? We sippen Don Perignon, ik drink geen Baileys. Ben al lang op je huid, alleen jij weet niet. Ze ziet de drip is Chanel, wat ik grind daily. We shinen en lijken op dealers. Die Don Perignon maakt me hoog. Dan focus, want dit wordt mijn season. We strijden, we zoeken naar home why, why in het veld net als de why Fight's forever van roll in mijn cel Shooter ready met die night net als Shannon Die money hou ik op de uit net als Hina Eens in een row, spreek me nu aan als de goat Hit after hit, ik reload, die gage gaat nu omhoog, yeah Nieuwe Louis Baga, nieuwe Louis Coat, ah Laag met je baby mama net als Pope Ik ben niet Tom, Tom, eh. Zij doet echt alles, echt alles voor Louis Vuitton in de stad, ik heb zin in mijn zak, zit de bom Zij vindt niet erg, ze weet ik ben jong Komen van ver, maar nu ben ik patroon Moet of die Dom Perignon hey, hey, Lekker, aangenaam, ik heb mijn nieuwe pata, die is aangedaan Kijk heb mijn ik heb stamina En is zij niet met ons, is zij in Batiman Lekker, aangenaam, ik heb mijn nieuwe pata, die is aangedaan Kijk heb mijn ik heb stamina En is zij niet met ons, is zij in Batiman Pauw, movie, viral, ik heb die title, plus net de Bijbel. Pauw, movie, viral, ik heb die title, plus net de Bijbel. Het is demon time, het wordt enger, het is demon time. Doe niet verleggen, mami, meet the guys. We gaan bewegen tussen 4 en 5, kom met 4 en 5. Ik kan het brengen, dit is ja. Ik had het lockdown voor de lockdown. Je kan er niet meer slaan, hoe je was. Je komt met oude shine, bro, je had Pak ik de L, zal ik hem nemen als een winner. Ik zie dezelfde niggas met me als ik binnenloop. Ben je jealous en je money is niet op niveau. Ah. Vermijd me Insta deze zomer en gaan dingen los. We maken money, automatisch worden niggas boos. Ah. Ik ben de coach, kleine jongen, ik doe die dingen zo. Die rapper die het zingen cool maakt. Ah. We zijn niet zo goed, hou het bij mijn roepnaam. Nou. Bow, movie, viral. Ik heb die title, plus met de Bijbel. Bouw, movie, viral. Ik heb die title, plus met de Bijbel. Ik ben niet dom zeg alles voor Louis Vuitton, Tom Vandaag oh, ga ik naar stad, ik heb zin in mijn zak, zit op bom Zij vindt niet erg, ze weet ik ben jong Komen van ver, maar nu ben ik patroon Moet of die Dom En it's zijn niet met It's a zijn in Yeah.